Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat ik Tom Egbers weer ga tegenkomen in de kantine. Want de presentator komt terug bij de NOS. Egbers had een kort geding aangespannen omdat hij weer aan het werk wilde. Nadat hij bij zijn vorige werkplek, NOS Sport, werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En nog steeds onterecht vindt hij. De rechtbank hadden de NOS en Egbers tot dinsdag gegeven om er samen uit te komen. En dat is dus gelukt. Egbers komt niet meer terug bij NOS Sport... maar gaat verhalende programma's, documentaires en podcasts maken. Het Openbaar Ministerie wil dat het bestuur van een islamitische scholenkoepel in Amsterdam wordt ontslagen. Onder die koepel vallen drie islamitische basisscholen met zo'n 1100 leerlingen. Eerder besloot onderwijsminister Paul al dat de scholen minder geld moeten krijgen... omdat de administratie een zoortje is. En deze aanklager van het OM wil nog een stapje verder gaan. Ons voorstel aan de rechter, die daar natuurlijk uiteindelijk over zal beslissen... is om eh, eerst zo snel mogelijk dit bestuur te schorsen zodat er een nieuw tijdelijk bestuur eh, kan worden uh, in inge, ingeplaatst. En dat, ja, dat tijdelijk bestuur zal dan een plan moeten maken voor de toekomst. In Japan is een man van 70 overleden nadat hij met zijn jas vast kwam te zitten in een roltrap. Het gebeurde op een treinstation. Hij werd volgens de Telegraaf nog naar het ziekenhuis gebracht daarna, maar werd daar doodverklaard. Hoe het precies mis kon gaan, daar gaat de politie nog onderzoek naar doen. En de Champions League gaat er volgend seizoen totaal anders uitzien. En daarom is de UEFA nu bezig met een promo tour. Vandaag is Nederland aan de beurt. Een presentatie in Amsterdam moet ervoor zorgen dat clubs en fans alvast een beetje warm lopen voor de nieuwe opzet. En er hoort ook een eh, flitsend filmpje bij. For next season, the current 32 team group stage will be replaced by a league phase featuring 36 teams in each of UEFA's three men's club competitions. In the new league format, every match, every goal Every point and position in the ranking counts. Ja, in plaats van de bekende groepsfases krijgen alle drie de Europese toernooien nu een ranglijst met 36 clubs. En dat moet zorgen voor minder nutteloze wedstrijden en ook meer topduels in het begin van het toernooi. En bovendien spelen clubs niet meer twee keer tegen dezelfde tegenstander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 there are people and their people are smiling and everyone is having a good time and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate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 smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, well, Mama never loved her much, and well, Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But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 哈哈。 <laughs>